Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote storing bij Odido komt door een nachtelijke update van de systemen. Sinds vannacht zijn er problemen met bellen en mobiel internet. Ook bij Simpel en Ben, die gebruik maken van het netwerk van Odido, kwamen ineens veel klachten binnen. Het lijkt nu allemaal langzaam weer te gaan werken, zegt het bedrijf. De diensten lijken terug te keren. Eh, wat dan eh, gebeurt is dat er een bepaalde wachtrij kan ontstaan... waarbij mobiele devices zich weer gaan aanmelden op ons netwerk. Dus daardoor kan die wachtrij eventjes wat eh, ja, bepaalde vertragingen eh, eh, opleveren. Ook hulpdiensten hadden last van de storing. In een tempelstad in het zuiden van India lijkt een massagraf te zijn ontdekt... met daarin vooral vrouwen en minderjarige meisjes. Een schoonmaker werd jarenlang gedwongen om lijken te begraven... die vaak tekenen van seksueel misbruik hadden. Het tempelcomplex is eigendom van een machtige familie in India. In een attractiepark in Saoedi-Arabië zijn 23 mensen gewond geraakt toen een pendelumattractie doormidden brak. Dat is een zwaaiende arm met aan de onderkant een ronde gondel. En je hoort hier hoe die arm doormidden brak. Drie mensen die gewond raakten zijn er erg slecht aan toe. Het attractiepark is direct na het ongeluk dichtgegaan. Er wordt nu volop onderzocht hoe het ongeluk in Saoedi-Arabië kon gebeuren. En president Trump is niet alleen druk met zijn importheffingen. Hij is ook druk met een nieuwe balzaal in het Witte Huis. Bij grote evenementen worden nu nog tenten neergezet in de tuin en daar is hij niet blij mee. Dus komt er een joekel van een balzaal met kroonluchters, zuilen en andere tierenlantijnen, vertelt de perschef van Trump. The White House State Ballroom will be a much needed and exquisite addition of approximately 90,000 total square feet of innately designed and carefully crafted space with a seated capacity of 650 people. Ja, ze zegt dat er ruimte is voor 650 gasten. Het project gaat zo'n 200 miljoen dollar kosten en moet voor het einde van Trumps termijn klaar zijn. Heb ik het weer nog? Het kan flink gaan plensen. Vanaf de Noordzee komen er buien aan.